Michel Koenen met het NOS-journaal. Winkelbrancheorganisatie InRetail is niet tevreden met het uitgelekte nieuws dat winkelen op afspraak wellicht mogelijk wordt. De winkels kunnen gewoon op 3 maart open, stelt de organisatie. Die wijst erop dat in Frankrijk en België de winkels ook al gewoon open zijn. En mocht het toch op afspraak winkelen worden, moet dat voor alle soorten winkels goed worden geregeld, stelt de organisatie. In het Zuid-Hollandse Valkenburg is een fietsenwinkel door een grote brand volledig verwoest. De brand dreigde over te slaan naar andere winkels in het pand, maar dat heeft de brandweer weten te voorkomen. De brand was na ruim een uur uit. Niemand raakte gewond. De avondklok wordt na 2 maart met drie weken verlengd. Dat is volgens bronnen besloten tijdens het katshuisoverleg. Premier Rutte zei altijd dat de maatregels als eerste van tafel zou verdwijnen. En door de verlenging zijn er volgens het demissionaire kabinet wel wat versoepelingen mogelijk. Zo gaan de middelbare scholen vanaf 1 maart weer open voor gemiddeld anderhalve dag per week. In het mbo kunnen leerlingen ongeveer een dag in de week les krijgen. HBO'ers en universiteiten zouden voorlopig dicht blijven. En wel mogen de kappers vanaf 2 maart onder voorwaarden weer aan de slag. En worden er dus mogelijk ook op afspraak winkels open gedaan. Dinsdag dan wordt er meer bekend op de coronapersconferentie. En Texas wil een einde maken aan de praktijken van energiebedrijven. Die vragen nu soms recordprijzen voor stroom... nu er zoveel problemen zijn door de extreme kou. De gouverneur zegt dat bedrijven voorlopig geen rekeningen meer mogen sturen... of inwoners afsluiten omdat ze niet hebben betaald. Het weer, het is een graad of 6. Overdag vrij zonnig en droog. Het wordt 11 graden op de Wadden en bijna 20 in het zuiden. En ook de dagen daarna droog en zonnig lenteweer... en veel te warm voor de tijd van het jaar.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 getting weaker Probably cause my lies just started getting deeper And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I had a and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. know I love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and, and then I lie till there's no turning back. liquor because it keeps you company.